Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. In Duitsland zijn er flinke problemen door sneeuw. In korte tijd is daar ruim 20 centimeter sneeuw gevallen. Vluchten zijn geannuleerd en er staan dikke files. Zeker 2000 mensen staan al 15 uur vast. De Nederlandse Rick is daar één van. We zijn gisteravond rond 11 uur vertrokken. En de eerste paar uurtjes hebben we goed door kunnen rijden tot 2 uur s'nachts. En vanaf dat moment staan we eigenlijk stil. We hebben eerst 14 uur helemaal stilgestaan. En nu hebben we in het afgelopen uur denk ongeveer een kilometer kunnen rijden. En nu staat het weer helemaal eh, stil. Ook in België was het vandaag raak. Verschillende scholen hadden kinderen ijs vrijgegeven... omdat het niet te doen was op de weg. In de categorie Foutje Bedankt in Twello bij Deventer staat een hele straat onder water. Gebeurde nadat een leiding werd geraakt bij werkzaamheden. Huizen staan blank en er is flink veel schade. Op dit moment wordt er met man en macht gewerkt om de leidingen te dichten en het water weg te pompen. Tientallen jongeren waren vandaag naar de rechtbank in Brugge gekomen om YouTuber Acid te steunen. Die moet voor de rechter verschijnen omdat hij namen had genoemd van studenten die iets te maken zouden hebben met de dood van Sanda Dia in 2018. Ik vind dat hij het wel goed heeft gedaan door dat te doen. Maar ja, volgens de wetgeving mag het eigenlijk niet. Maar ik steun hem wel. Dus ja, Sanda Dia overleed na een heftige ontgroening bij zijn studentenvereniging. Hij raakte onderkoeld en moest liters zoute visolie drinken. En het gaat er al de hele dag over. Kunnen de amateurs van voetbalclub Hercules weer stunten in de beker? Vorige keer werd Ajax verslagen en vanavond komt in Utrecht Cambuur op bezoek. Tegen Ajax was al vrij snel het bier op in de Hercules-kantine. Maar dat gaat dit keer volgens oud-bestuurslid Jasper niet gebeuren. Ja, de vorige keer tegen Ajax na het succes eh, ging het zo hard... en gingen 700 liter in volgens mij 40 minuten doorheen. Ik kan me niet heugen dat de tap überhaupt heeft dichtgestaan. Dus nu hebben we het zeker voor het onzekere genomen... en er is genoeg bier ingeslagen. 2000 liter. Ja, dat moet genoeg zijn, denkt de club. De wedstrijd in de achtste finales van de beker begint vanavond om 9 uur.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 wel eh, een aantal nummer 1 hits in de jaren 70. Of dat eh, voor deze god, dat antwoord moet ik je helaas even schuldig blijven. Casey in de Sunshine Band en I'm Your Boogeyman. Het is ook meteen het eh, begin van deze Zandvoort draait door op deze donderdag 18 juni inmiddels alweer. Want ja, het is het eerste grote festival, mensen, is ook alweer begonnen. Want eh, sinds gisteravond is Eurosonic Noorderslag uh, eh, bezig. Daar komen we nog wel een beetje op eh, terug, hoor, bij Alternative Event. Gisteren, of beter gezegd vorige week, heb ik iets laten horen van Madonna met Hang Up. Zei ik dat zij daar een riedeltje van gebruikt had. Nou, dat klopt, want het origineel dat hoor je nu. En dat is van ABBA, dus met Gimme Gimme A Man After Midnight. te bouwen. Het water temmen en denken dat je de zee overwint. Maar wat als de storm komt? Als alles te veel wordt? De golven te hoog zijn en ik te klein. Wie zal ons dan vinden? wij zijn verloren. Wie zal ons redden? Wie gooit de lijn? Ik wil alles maar weten. Ik wil droog door de regen. Voorkomen is beter dan later genezen. kunnen echt een eind komen. Ik weet het zeker, ik heb het altijd zo gedaan. Maar wat als de storm komt? Als alles zijn altijd nog helden. Even een klein excuus voor de, de, overgang. Maar ja, dat krijg je als je met eh, één uh, en hetzelfde apparaat eh, schijnt te werken. Dus dit heb ik eventjes eh, ergens anders vanaf geëerd. Stef Bos en Fleur. En het heeft alles te maken met het 200-jarig bestaan van de KNRM. En daarvoor hoorde je ABBA met Gimme Gimme, A Man After Midnight. dit is een werkje van een van de broers die we kennen van Oasis. Eh, Liam Gallagher is die ene. En deze Noel Gallagher is die andere. En jaren geleden had hij een bescheiden hit met zijn High Flying Birds. En Black Star. mountain dancing afgelopen week eh, was het eh, de grote iconische baas van de Soul Show... die zijn eh, verjaardag vierde. Mijn man is inmiddels ook al dik in de 70. Ferry Maat. En een van de nummers die veelvuldig te horen was...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 It feels so good in my hood tonight. The summertime skirts and the guys ain't can All the gangbangers forgot about the drive-by. You gotta get your groove on before you go get paid. So tip up your cup and throw your hands up and let me hit a party. Say, I'm kinda buzzed and it's all because this is how we do it. South Central does it like nobody does. This is how we do it. To all my neighbors, you got much flavor. This is how we do it.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 Whatever 94. Montel make no money and life show was slow. And all they said was six eight he stood. And people thought the music that he made was good. The little DJ and Paul was his name. He came up to money, this is what he said. You and OG are gonna make some cash. Sell a million records and we're making the dash. Oh, I'm buzzing the club. This is how we do it. South Central dancing like nobody does. west side. This is how we do it. Oh, she's got the flavor. Yeah. This is how we do it. And money doesn't like nobody does. Yeah. Come on now. En we hebben een hele lange uittrouw van... Uh, nou, wat zal het zijn? Heel veel. Maar ik uh, ga daar niet op zitten wachten in dat, uh, dat opzicht. Um, dat was. Zie je, kijk, dat bedoel ik dus. Uh, nou, hè, die gaan we er maar meteen uit eh, kwakken. Want uh, er zit iets achter wat er niet helemaal in thuis hoort. Tot aan de halfpunten van het nieuws hebben we deze nog van Stevie Nicks met Stand Back.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 Dat geneesmiddel wordt gebruikt door mensen met psychotische stoornissen, zoals schizofrenie. In Thailand heeft een man 50 jaar gevangenisstraf gekregen... voor het beledigen van de koning en zijn familie. Het is volgens zijn advocaten de hoogste straf voor majesteitsschennis... die ooit in Thailand is opgelegd. Het weer vanavond vanuit het westen winterse buien. Vannacht ligt de temperatuur tussen de 0 en min 8 graden. die eh, Tony Hadley nog steeds eh, op te treden. die band eh, waar hij deel uit van maakt, dat is deze band. Spandau Ballet. Dat is een grote band geweest in de jaren 80. En zeker in het Verenigd Koninkrijk. Want daar hadden de heren toch de nodige hits. Ik weet niet of het ook voor deze gold. Chat number one. En, daarvoor, nou ja, daarvoor hoorden we nog helemaal niks. dus we gaan gewoon vrolijk verder. Hier is Miley Cyrus. en Midnight Sky. her face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. gonna do it again. Gotta do right, ain't right. Gotta do right. Come on, if you make sure you're connected, the writing's on the wall. But if your mind's neglected, stumble, you might fall. Stumble, you might fall. me my bar you hear me? I Stereo En Connected, daarvoor hoorde je Miley Cyrus met Midnight Sky. We gaan eventjes eh, wat eh, tempo verlagen. Dat doen we met Sarah Buckley. En het nummer dat heet Louisiana. I fell in love again down Louisiana's way Something happened when I sold the jasmine plate. He'd no tip jar, he just had some things to say. I fell in love again down Louisiana's way. A turning carousel. kan me nog eh, heugen dat ik eh, samen met de heer Veugen... dus uh, leuk, het rijmt ook en het dicht niet... met uh, Roderick Keur en, hebben over het verhaal van de Rolling Stones. <coughs> Excuus voor de wat... <coughs> ja... Ehm, maar toen hadden we het over Hackney and Diamonds. de, het laatste album wat de heren hebben uitgebracht. Eh, is wel een eh, verzameling van een aantal nummers eh, die ze in de loop der jaren eigenlijk op een plank hebben gezet. En uiteindelijk hebben ze dat uitgebracht onder een nieuw album. Ja, zo zou ik het marketingtechnisch eigenlijk ook wel doen. daarvoor hoorde je Sarah Buckley met Louisiana. We hebben er nog één. En dat is een, voor mij eigenlijk een klassieker. Want ja, ik ben ooit als radiopiraat begonnen. En dat was echt zolderkamerwerk. Jazeker. zeker. En eh, een van die nummers eh, die we veelvuldig eh, op die Piratenzenders lieten horen... was bijvoorbeeld dit nummer van Mildred Scott. Dat is niet die Mildred Scott die bij uh, Jazz Behind the Church ooit heeft gespeeld hoor.